Hoe lang de storing gaat duren kan een woordvoerder van NS niet zeggen. Er worden bussen ingezet. Op het station is het nog druk. Er staan veel voetbalsupporters die naar Feyenoord FC Dordrecht zijn geweest. Rusland en de Verenigde Staten zijn het in de Veiligheidsraad eens geworden... over een ontwerpresolutie die Syrië dwingt zijn chemische wapens op te geven... De resolutie wordt vannacht nog aan de Veiligheidsraad voorgelegd. De Verenigde Staten en Rusland waren het lang oneens over de inzet van militaire middelen als Syrië zich niet houdt aan zijn verplichtingen. Begin deze week wisten de ministers Lavrov en Kerry de onderhandelingen vlot te trekken. Op 15 en 16 oktober wordt in Genève op hoog niveau onderhandeld over het Iraanse nucleaire programma. EU-buitenlandcoördinator Ashton zei dat alle partijen het eens zijn geworden over een ambitieus tijdschema. De gesprekken over het kernprogramma sleepten zich al tien jaar voort zonder zicht op een akkoord, totdat deze zomer Rouhani tot president werd gekozen. Minister Dijsselbloem gaat alle partijen in de Tweede Kamer uitnodigen voor gesprekken over wijzigingen in de kabinetsplannen voor volgend jaar. De gesprekken moeten leiden tot een breder draagvlak voor de begroting, zei premier Rutte. CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks zullen de uitnodiging aannemen. PVV, SP en Partij voor de Dieren hadden gisteren al gezegd dat het kabinet zo snel mogelijk moet aftreden. In de derde ronde van de kvb beker zijn twee wedstrijden waarin eredivisieclubs tegen elkaar spelen. PSV speelt thuis tegen Rode JC en SC Kampbuur ontvangt NAC Breda. En dat is de uitkomst van de loting gisteravond na de wedstrijd Feyenoord-FC Dordrecht. Feyenoord, dat Dordrecht met 3-0 uitschakelde, ontvangt in de derde ronde de amateurs van Hoek en Ajax krijgt ASWH op bezoek. De wedstrijden worden eind oktober gespeeld. Het weer, vannacht koud met 4 tot 9 graden. Is kans op vorst aan de grond.